12 Clemens Peters met het NOS Journaal. De Braziliaanse muzieklegende João Gilberto is overleden. De zanger en gitarist wordt gezien als de grondlegger van de muziekstijl Bossa Nova... die samba en jazz met elkaar combineert. Gilberto's grootste hit was The Girl from Ipanema... dat hij zong met zijn toenmalige vrouw Astrud Gilberto. Het was geschreven door Tom Jobim, met wie hij veel samenwerkte. Gilberto schreef ook zelf veel nummers, waaronder de bossa nova klassiekers Bim Bom en Hobalala. Zijn relaxte jazzy muziek was ook populair in Amerika... waar hij jaren woonde en werkte met bekende artiesten als Stan Getz en Herbie Mann. João Gilberto is 88 jaar geworden. Bij een zware explosie in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Florida... zijn zeker 21 mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Voor zover bekend zijn er geen doden. De ontploffing was in een leeg pizzarestaurant in de plaats Plantation, ten noorden van Miami. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie, maar dat wordt nog onderzocht. Een deel van het winkelcentrum is verwoest en ook geparkeerde auto's zijn zwaar beschadigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de omgeving van een politiebureau in Den Haag urenlang afgezet nadat iemand een granaat er naartoe had gebracht. Het explosief was met een magneet boven water gehaald. De visser bracht het daarna op zijn scooter naar het politiebureau. De agenten daar schakelden meteen de EOD in die het gebied rond het bureau ruim afzetten. De granaat is op het strand tot ontploffing gebracht. Op de A2 tussen Weert en Eindhoven is aan het einde van de middag een vrachtwagen met hooibalen in brand gevlogen. De brandweer is al uren aan het blussen en de rechter rijstrook is dicht. De hooibalen moeten helemaal uit elkaar getrokken worden om ze echt goed te kunnen blussen. Hoe het vuur in de vrachtwagen is ontstaan is nog onduidelijk. Niemand is gewond geraakt. Het weer. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. In het noorden kan een enkele bui vallen. Het wordt morgen 17 tot 22 graden.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 Well, why not? Why else would there be anything happening? Because if the game isn't worth the candle, if the universe is basically nothing but a tormented struggle. Why have one? Dance. Thank you. like that. See, space is your mind.